Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Griekenland over een nieuwe regering onder leiding van premier Papandreou. De PASOK-leider maakte gisteravond in een toespraak op de Griekse tv duidelijk dat hij aanblijft, maar dat hij wel wat personen in zijn regering gaat wisselen. Zo hoopt Papandreou meer steun te krijgen voor de forse bezuinigingen die hij moet doorvoeren. In Griekenland groeit de kritiek op de bezuinigingen, ook binnen zijn eigen PASOK-partij. De bezuinigingen zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor miljardenhulp van de EU en het IMF. Tien leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden klagen president Obama aan vanwege de oorlog in Libië. Het zijn drie democraten en zeven republikeinen. Ze vinden de strijd in Libië illegaal. Obama had aan het congres toestemming moeten vragen om oorlog te kunnen voeren, menen ze. De NAVO-actie in Libië duurt nu 90 dagen. Volgens de War Powers Act moet een president binnen 60 dagen toestemming krijgen van het congres of binnen 90 dagen de troepen terugtrekken. Obama vindt dat de Amerikaanse bijdrage in Libië zo klein is dat toestemming van het congres niet nodig is. De website van de CIA heeft vannacht enkele uren platgelegen door een vermoedelijke cyberaanval. Een groep hackers die deze week ook inbrak in het computersysteem van de Amerikaanse Senaat zegt ervoor verantwoordelijk te zijn. De groep had de aanval op de CIA-website aangekondigd via hun Twitterpagina hackers zeggen ook verantwoordelijk te zijn voor aanvallen op de systemen van Nintendo en Sony. Ze willen laten zien dat de internetbeveiliging van de grote organisaties zwak is. Het Amerikaanse congreslid Giffords is ontslagen uit het ziekenhuis. De democraten werd in januari van dichtbij naar hoofd geschoten en lag sindsdien in het ziekenhuis in Houston. De schutter opende het vuur op Giffords en een groep toehoorders tijdens een politieke bijeenkomst. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. Het weer het bewolkt en de eerste buien komen aan in het westen van het land. De rest van de dag verloopt regenachtig.